4 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De architecten van bureau OMA spelen geen rol meer bij de renovatie van het Binnenhof. Staatssecretaris Knops heeft het contract met het bureau verbroken... en betaalt een afkoopsom van een kleine 3 miljoen euro. Kamerleden willen vooral een sobere en doelmatige renovatie. De plannen van de architecten zouden getuigen van grootheidswaan. Piet de Bruin, die in de jaren 90 de nieuwbouw van de Tweede Kamer ontwierp... gaat nu een nieuw plan maken voor de renovatie van dat deel van het Binnenhof. Het Openbaar Ministerie eist 25 jaar gevangenisstraf tegen Jawed S., de man die vorig jaar op het Centraal Station in Amsterdam twee Amerikaanse toeristen neerstak. Een jaar geleden nam de 20-jarige Afghaanse asielzoeker vanuit Duitsland de trein naar Amsterdam om wraak te nemen voor uitlatingen van PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed. Op Amsterdam Centraal liep hij een tijd rond en stak toen twee toeristen neer. Daarna werd hij snel overmeesterd. In de rechtbank toonde S geen berouw. In een woonwijk in Antwerpen is een zware explosie geweest. Drie woningen zijn volledig verwoest en veel andere panden in de omgeving zijn beschadigd. Drie mensen zijn gewond uit het puin gehaald. De explosie was aan het begin van de middag in het Antwerpse district Wilrijk. Over de oorzaak van de explosie is officieel nog niets bekend. Burgemeester De Wever van Antwerpen spreekt op Twitter over een gasexplosie. Station Amersfoort krijgt in december het predicaat Centraal Station. Amersfoort wordt daarmee de zevende stad in Nederland met een centraal station. Om voor het predicaat in aanmerking te komen... moet een stad minimaal 100.000 inwoners hebben... en moeten minimaal 40.000 reizigers van het station gebruik maken. Het weer, veel bewolking, maar vanuit het westen breekt de zon ook wat vaker door. Maximum temperatuur vanmiddag 20 graden. Morgen begint de dag met een beetje zon. Kan dan nog 20 graden worden in het oosten. Vanuit het westen raakt het bewolkt en gaat het regenen.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 You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, and we shared a smoke or five? I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a long said I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that.